Het OM liet net beelden zien van hoe hij dat deed. Je zag Youssef T. tegenover Ridouan Taghi zitten, van elkaar gescheiden door een glazen wand. De advocaat hield dan zijn iPad omhoog, liet haar berichten oplezen aan Taghi en schreef van alles op eh, in een notitieblok, wat hij dan ook weer omhoog hield. Daar zaten volgens het OM teksten tussen die gingen over eh, een eh, gewelddadige uitbraak, eh, ik wil me er niet mee bemoeien, maar het moeten echte pro's zijn, schreef eh, Youssef T. bijvoorbeeld. En intussen praten de twee over koetjes en kalfjes, zodat bewakers niks doorhadden. Taghi zit niet voor niks vast. Volgens justitie zit hij achter meerdere moorden in het drugswereldje. Stoere taal van Rusland. Dat land wil extra kernwapens gaan neerzetten in de buurt van de grens met Finland. Als dat land zich samen met Zweden aansluit bij de NAVO. Buurland Litouwen noemt het een loos dreigement. Daar denken ze dat Rusland allang kernwapens heeft liggen in de regio. Een bizarre achtervolging in India. Op beelden is te zien hoe de politie achter een smokkelaarsbende aan zit. Er wordt geschoten en tijdens het rijden proberen de smokkelaars hun lading uit de vrachtwagen te dumpen. Ze duwen levende koeien uit de laadbak. Vijf mensen zijn opgepakt, twee dieren raakten gewond. En dat muziek voor veel mensen belangrijk is, wisten we al. Maar voor Pierre was het zelfs van levensbelang. Hij is dirigent en belandde tijdens de eerste coronagolf in een coma. Het ging heel slecht met hem en hij leek nergens op te reageren... tot de dokters hem naar een stuk van Bach lieten luisteren. Maar dat er toch door die muziek impulsen waren Waardoor ze konden zien dat er toch nog iets in mij was wat echt leefde. Ja, dat is niet zo gek, vertelt deze onderzoeker. Muziek raakt ons dus letterlijk aan. Het raakt je in je oor en dat haat door je hele hersenen, door je hele lichaam. Meteen een activatie oproepen. Zo dus ook voor dirigent Pierre. Ze hebben mezelf ook toen familiefoto's laten zien. Daar heb ik dus niet op gereageerd, maar op die muziek wel weer, veel zon. In het binnenland ook wat wolken. Blijft op de meeste plekken droog. Met 15 graden in Friesland en 20 in Limburg.